Ze gaan proberen een doorstart van de onderhandelingen te realiseren. De partijen konden het niet eens worden over het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. De Vlamingen willen het district opsplitsen. De Walen willen in ruil daarvoor een financiële vergoeding. Maar daarover werd geen overeenstemming bereikt. De Servische justitie heeft een internationaal opsporingsverzoek uitgevaardigd tegen de Servische crimineel Luka Bojovic, melden Servische media. Bojovic zou in opdracht van Willem Holleder een aantal liquidaties in Nederland hebben gepleegd. Naar verluid zit de Serviër in totaal achter 20 liquidaties in meerdere landen. Justitie in Nederland heeft drie jaar geleden geprobeerd de Serviër naar Nederland te halen, maar hij is nooit uitgeleverd. De Israëlische luchtmacht heeft verschillende doelen in de Gazastrook bestookt. Doelwit waren onder meer smokkeltunnels bij de grens met Egypte. Twee mensen zouden lichtgewond zijn geraakt. Enkele uren eerder schoten Palestijnse militanten een raket af op Israël. Daarbij vielen geen slachtoffers. Het geweld komt enkele dagen na de aftrap van nieuwe vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen. Op de snelweg bij Venlo is een voetganger overleden na een aanrijding. De man werd rond 9 uur op de A67 geschept door een automobilist. Daarna werd het slachtoffer ook nog aangereden door een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur stopte en waarschuwde de hulpdiensten, maar de man was toen al overleden. Waarom de man op de snelweg liep is niet duidelijk. Een dag na de aardbeving in Nieuw-Zeeland zijn de inwoners van de stad Christchurch opgeschrikt door naschokken. De zwaarste had een kracht van 5,1 op de schaal van Richter. Gebouwen die deels al waren ingestort brokkelden verder af. Voor vandaag zijn windstoten tot 130 km per uur voorspeld.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 people come in